dans met mij, mijn lieve Rosalie. Dan voel ik mij niet alleen. Als ik jou in je oog Lang dus zo na het moment dat je naar mij toe zou komen. Het is weer fijn nu je weer bij me bent. Ik zag jou in mijn dromen. Dans met mij, mijn lieve roos. in je ogen zie, vergeet ik alles om mij heen. En wij waren al hier gauw in paar. Ik zal die dag nooit vergeten. Het is nu bijna geleden, een jaar. Ik heb het toch altijd geweten. Zand met mij, mijn lieve Rosalie. Dan voel ik mij niet alleen. Als ik jou in je ogen zie, vergeet ik alles om me lieveloos daar dan voel ik mij niet alleen. Als ik jou in je ogen zie, vergeet ik alles om me Oh.